van 12 uur. Kasper Meijer met het NOS. Een republikeinse presidentskandidaat en vastgoedtycoon Donald Trump... heeft opnieuw ophef veroorzaakt. Nu met een frontale aanval op senator en oud-presidentskandidaat John McCain. Trump zei tijdens een bijeenkomst met negen andere presidentskandidaten... dat McCain geen oorlogsheld is... omdat hij tijdens de Vietnamoorlog gevangen is genomen. Andere republikeinse kandidaten namen het meteen voor McCain op... en noemden Trump ongeschikt om president te worden. Een natuurbrand heeft bij Waalre een stuk heide verwoest. Het gaat om een gebied van 6 hectare. Niemand raakte gewond. Rond 10 uur werd het zijn brandmeester gegeven. Voor de natuurbrand waren meer dan 100 brandweerlieden opgeroepen. Waarschijnlijk wordt er nog de hele nacht nageblust. In de VS demonstreren racistische bewegingen tegen het weghalen van de confederatievlag bij overheidsgebouwen. De betoging is in de stad Columbia in de staat South Carolina. De gouverneur besloot de vlag weg te halen na een racistische schietpartij in Charleston. Op foto's poseerde de schutter met de confederatievlag. Volgens de Ku Klux Klan staat de vlag voor de trots op de zuidelijke staten. Bij de natuurbranden in Griekenland is gisteren toch een slachtoffer, slachtoffer gevallen. Vandaag werd in de buurt van een buitenwijk van Athene een lichaam gevonden. Vermoedelijk is het slachtoffer een man die elke ochtend een wandeling door de omgeving maakte. Vandaag werden twee imkers opgepakt omdat zij de brand in Athene vermoedelijk hebben veroorzaakt. Gele truitdrager Chris Froome noemt een actie van een toeschouwer tijdens de toeretappe van vandaag respectloos. Iemand uit het publiek schreeuwde dopinggebruiker en gooide een beker urine naar de nummer 1 van het klassement.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 Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes. No time to rest. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, five minutes for the 15 of fame. Five seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't think, can't sleep, can't breathe Can't think, can't sleep, can't breathe. Uh, everybody jumping out of their mind.